Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De ene na de andere stad in Afghanistan wordt ingenomen. De Taliban zeggen dat ze nu ook Kandahar hebben veroverd. Dat is na de hoofdstad de grootste stad van het land. Er wordt ook nog steeds gevochten om een stad in het zuiden van Afghanistan, Tarinkot. Daar zaten een paar jaar lang Nederlandse militairen. In het voorjaar haalden westerse landen hun militairen weer terug naar huis. Direct daarna kwamen Taliban-strijders in actie. In korte tijd hebben ze al veel steden veroverd. De besmettingscijfers in Marokko schieten omhoog, staat in de Telegraaf. Het land besloot nog geen twee maanden geleden weer toeristen toe te laten... en dat pakt dus niet echt lekker uit. Het aantal besmettingen steeg van ongeveer 1000 naar 10.000 per dag. En dat zie je terug onder toeristen. Steeds meer Nederlandse Marokkanen keren besmet terug van hun vakantie. Vanavond om 7 uur is er weer een corona-persconferentie. Waarschijnlijk wordt dan bekendgemaakt dat de mbo's, hbo's en unies weer open mogen zonder de anderhalve meter regel. Andere versoepelingen zitten er voorlopig nog niet in. Studenten in Maastricht hopen dat er toch nog iets wordt gezegd over evenementen. Want ze zijn al het hele jaar druk met de introweek. Wordt die fysiek of online? Uiteindelijk ehm, is onze voorkeur toch wel heel erg uitgegaan naar een, eh, een, fysieke vorm van de introductieweek. Ook omdat we heel erg gemerkt hebben dat eh, studenten daar heel erg ja, naar verlangen eigenlijk als het ware. En dat ook echt gemist hebben vorig jaar. En nu liggen eigenlijk beide plannen ehm, ja, klaar, wachtend op de persconferentie van... Eh, vanavond dan. De intro in Maastricht begint maandag. Sterrenliefhebbers keken vannacht hun ogen uit. Deze week zijn vallende sterren te zien. gebeurt elk jaar rond deze tijd, maar nu is het helder genoeg om ze ook echt te kunnen zien. Dat deden een hoop mensen op het donkerste plekje van Nederland in Noord-Groningen. Al moesten ze wel even geduld hebben. Ja, vallende sterren. Ja, ah, yes. Even geduld hebben, ja, want daar kom je toch voor uiteindelijk. Heb je het gemist, dan heb je in december een nieuwe kans. Dan is er weer een sterrenregen. Het weer droog en best wel zonnig vandaag en dan gaat op 23. Dit weekend verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanmorgen en vanmiddag stonden er files richting het strand en nu staan er files de andere kant op.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 And when I feel good, I sing. Of the joy it brings. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen zegt dat mensen met een zwak immuunsysteem... een extra dosis van het Pfizer- of Moderna-vaccin kunnen krijgen. Ze zijn zo beter beschermd tegen de Delta-variant. Bij een schietincident in de Engelse stad Plymouth zijn gisteravond zes doden gevallen. Volgens de politie was er geen sprake van een terreuraanslag... maar wat het motief van de schutter was, is nog onbekend. In Zuid-Korea is Samsung-bestuurder Lee Jae-yong... na 18 maanden onder voorwaarden vrijgelaten uit de gevangenis. Hij was veroordeeld tot 30 maanden cel voor omkoping en verduistering. Het weer, droog en geregeld zon, later op de dag meer bewolking... tot 20 graden aan zee tot 25 landinwaarts.